Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Negen medewerkers van de Tweede Kamer zeggen dat ze een roltijd hebben gehad door Khadija Ariep. Het was maanden wachten op het rapport over het gedrag van de oud-Kamervoorzitter, maar nu is het er. Medewerkers zeggen anoniem dat ze Ariep niet konden aanspreken op haar gedrag. En volgens hen zei ze ook nooit sorry als ze weer eens boos werd. Een extern bureau keek naar 17 van dat soort situaties en in bijna alle gevallen was Ariep de aanstichter. Ariep noemde het onderzoek zelf eerder al een heksenjacht. Een Russische man van 59 moet anderhalf jaar de cel in... omdat hij vanuit Nederland computerchips verkocht aan Rusland. De man werd september vorig jaar al opgepakt. Mijn collega Ruben Erge weet meer over hem. Eh, hij eh, is geboren in Rusland, maar eh, handelde vanuit Nederland al zes jaar lang... in microchips en elektronische goederen. En toen de sancties na de Russische inval in Oekraïne werden ingevoerd... probeerde hij die sancties te omzeilen... met valse facturen via Russische afnemers op de Malediven. Uiteindelijk kwamen die chips in Rusland terecht... waar waar ze gebruikt werden voor wapens. Dat soort handel is verboden sinds Rusland de oorlog met Oekraïne begon. Op steeds meer basisscholen en middelbare scholen gaat het in de klas over de gevaren van vepen. Een lespakket van een Leidse longarts daarover blijkt een hit. Het is al dik 3000 keer gedownload. De artsen staan zelf ook voor de klas. Vepen die maakt dus elke keer schade in het DNA. En zeker als je jong bent, dan moet je je cellen nog heel vaak delen. Dus hoe jonger je begint met vapen of met roken, hoe makkelijker je kanker kan krijgen. En het werd ook wel eens tijd dat de artsen langskwamen op de school, zegt deze leerling. Toen ik eh, op de wc kwam, dat ik toen de deur open trok en dat er toen vijf kinderen op die wc zaten te vapen. En ook al ben je minderjarig, aan een veep komen is super simpel. Vaak word je op de socials benaderd door een online dealer, zeggen ze. En dan eh, vroeg ik die natuurlijk ook toe, want ik weet niet het is. En dan stond er iets op de status, stond er vapes te kopen. Toen heb ik hem gelijk geblokkeerd. En dan ga je zeg maar met diegene in contact. En dan eh, kan je hem gewoon ophalen. Vaak kost het eh, rond de 10, 11 euro. De artsen geven die gastlessen in hun vrije tijd, zeggen ze, omdat ze het zo belangrijk vinden. Het weer, de komende uren krijgt het noorden een bak regen, maar in het zuiden is het juist wat droger. Morgen begint de dag droog, maar later opnieuw buien en dan is het ongeveer 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het drukste moment van de spits hebben we inmiddels gehad, maar er staan nog steeds lange files. Het is druk op de wegen naar Amsterdam, op de A4 en de A5. Op beide wegen heb je nog zo'n 20 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A10.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 it's true album Sweethearts is een samenwerking tussen Christian Parker en Earl Poole Ball, een van de oorspronkelijke sessiemuzikanten van The Birds. Ze hebben het album samen geproduceerd. Het album is een eerbetoon aan de muziek en erfgoed van The Birds en hun invloed op de country rock. Nothing Was Delivered was de eerste. Nu nog aandacht voor Hickory Wind en You're Still On My Mind. There are many tall pines, but I remember the oak tree that we used to climb. But now that I'm lonesome. I'll always pretend wind. I started out younger at most everything. All the riches and pleasures feel better each time we begin. aanbevolen. 然。 is het favoriete album van de maand. Logan Ledger is een van de meest belovende country-artiesten van dit moment. Met zijn titeloze debuutalbum uit 2020 wist hij menig luisteraar aan zich te binden. En drie jaar later produceert hij met Golden State wederom een sterke plaat. All the Wine in California is mijn favoriete track. Het opwindende Town in Your Heart weer klinkt levendig en gaat over het verlies van een geliefde door alcoholisme. Laurie McKenna is de vertolkster. van deze week. De song gaat over de liefde en de moed die nodig is om je hart open te stellen voor iemand anders. Ook al heb je pijn gehad in het verleden. Tougher Than The Rest is geïnspireerd door de relatie tussen Bruce Springsteen en zijn achtergrondzangeres Patti Scialfa, die later zijn tweede vrouw werd. Lone Star Steel geeft al aan waar Anthony Bonnet vandaan komt. Deze Texaanse zanger krijgt heel wat airplay momenteel met zijn nieuwe song. Will the Navy turned my daddy loose in 1945. He rode straight home to East Texas on a train. Stepped off that Texas Eagle on a cold December night. Walked 27 miles north in the rain. To see my mother and the son who bore his name making 80 cents an hour. 80 hours a week in that cursed furnace room. Just like the Hebrew children, he was walking in the fire. He was burned and scarred, but he was not consumed. Burned and scarred, but he was fire that scarred a many a man. whiskey on her breath. They finally quenched them furnace fires 11 years ago. Made their money, moved on to something else. Took their money, moved off to somewhere else.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 never goes out of style. brighten up the one that you wear, let it shine, and you just might find you're lighting up the load that you bear. You know, with all the trouble and sorrow in the world, it seems like the least we can do is take that smile into the street and share it with everyone Gusta Ray staat bekend om haar krachtige stem, haar kwetsbare teksten en haar mix van traditioneel en moderne country-invloeden. Denkt If I Do is de single van deze Canadese zangeres. into, but it ain't really funny at all. I tell myself we're over, and I won't pick up the phone. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. In het programma De Beste Zangers is gebleken dat Douwe Bob tot veel in staat is. Weight of the World is een prachtige song. Daddy is blowing leaves around the lawn He's laughing and joking and humming funny songs saying you gotta stand for something, child. And his heart is wide open as he looks me in the eye. And he says, and the weight of the world is on your shoulders. The rope is getting thin. Run for the hills, lay down in the water. But I just wanna come home Home, home, home Where I started from Home, home, home Before the weight of the world Turns my heart to stone Mama's swimming Tomatoes in the yard hearts are golden Her soul's a superstar She's dancing to believe. You gotta find your way She's saying don't worry I love you anyway She said If you ever feel like you don't matter your best ain't good enough I just wanna come home Home, home, home Where we started from, yeah so lucky as anyone could ever be. My love is long and deeper than the sea. I never said it. Now I hope you will forgive. I thank you both for teaching me how to live. If the weight of the world should leave you tired it's stone I will be here I am your daughter And I'm coming home Ook Mel maakte deel uit van hetzelfde programma. Laten we eens luisteren hoe ze de Bruce Springsteen song The River ten gehore brengt. is een klassezangeres, zoals je net gehoord hebt. Robert Weston is nog betrekkelijk nieuw, maar ook hij geeft zijn visitekaartje af met Wildflower. eyes het blokje country uit eigen land. Dit is het favoriete album van de maand. Op fiercely van Logan Ledger gaat over de liefde en het verdriet die hij voelt na een breuk. Hij probeert zich sterk te houden en te doen alsof hij over haar heen is. Maar hij kan zijn gevoelens niet verbergen. Hij huilt, wacht op haar telefoontje en kijkt uit het raam naar haar. Hij zingt dat hij haar niet meer lief heeft, maar dat is dus helemaal niet waar. so let Country singer-songwriter Caroline Jones heeft een paar drukke jaren achter de rug sinds ze bij de Jack Brown Band kwam. Maar een nog grotere levensontwikkeling is haar binnenkort groeiende gezin. Het is dus logisch dat thema's van persoonlijke en professionele groei overal op haar derde album Homeside te vinden zijn. Keep It Safe is een van de songs. Voordat je weggaat gaan we nog een uurtje door met nog veel meer muziek. Stephanie Urbina Jones en Diego Sandoval helpen me de overstap te maken naar het tweede uur. te voy.